NOS Seks met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar moet als verkrachting worden beslagen een wetsvoorstel ingediend om dat te regelen. Een meerderheid in de Kamer steunt het plan. Nu is seks met kinderen in de wet vastgelegd als ontucht. CDA en VVD willen dat het als verkrachting wordt aangemerkt en stellen ook voor de maximumstraf naar 15 jaar te verhogen. De eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen gaat vrij uit. Het gerechtshof in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank had de eigenaar eerder tot vier maanden cel veroordeeld. Ook 16 medeverdachten in de zaak gaan vrij uit. Volgens het Hof waren de gemeente Terneuzen en het OM er al jaren van op de hoogte dat Checkpoint een grotere hoeveelheid softdrugs in huis had dan werd gedoogd. Al die jaren werd er niet ingegrepen. Door toch vervolging in te stellen heeft het OM het vertrouwen van Checkpoint en zijn medewerkers geschonden en is het recht tot strafvervolging verspeeld. Checkpoint was de grootste koffieshop van Nederland. Dagelijks kwamen er 2.000 tot 3000 klanten, vooral uit België en Frankrijk. De zoektocht naar politieman Friso Wouda uit Groningen is verplaatst naar een bos bij Beesterswaag. Wouda kwam vaak in het bos. Een zoekactie bij het Schildmeer in Groningen heeft niets opgeleverd. Aanleiding voor deze eerdere zoekactie waren camerabeelden die gisteren door een helikopter waren gemaakt. Daarop was een man te zien die deels voldeed aan het signalement. De man heeft zich vanmorgen bij de politie gemeld. Vanwege de kou is in Nederland massaal gestookt. Er is in 15 jaar niet zoveel aardgas gebruikt als gisteren. heeft de Gasunie berekend. In totaal werd gisteren 519 miljoen kuub gas gebruikt. Het record staat op 2 januari 1997, toen er net iets meer gas werd verbruikt. Het was twee dagen voor de laatste Elfstedentocht. Vooral komend weekend gaat het nog streng vriezen. Maar Gasunie gaat ervan uit, niet vanuit dat het record dan sneuvelt, omdat bedrijven en scholen dan dicht zijn. Het weer zonnig met maximumtemperaturen tussen min 4 in het noorden en min 6 in Limburg. Vanavond koelt het sterk af en vannacht gaat het streng tot zeer streng vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat tussen Leusden en Knoop het Hoevelaken een file van 2 kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht.